Zes uur. Dit is Bastiaan Nachtegaal met het ene voor de tweede en laatste ronde van de parlementsverkiezingen. Om vijf uur was iets meer dan een derde van de stemgerechtigden komen opdagen. Dat is veel minder dan vijf jaar geleden. Toen had rond die tijd bijna de helft van de Fransen gestemd. Veel mensen gaan ervan uit dat de partij van president Macron een grote overwinning boekt. De bosbrand in Portugal heeft tot nu toe aan zeker 62 mensen het leven gekost. De meesten kwamen om het leven toen ze met de auto probeerden het rampgebied te verlaten. Er zijn tientallen gewonden. De brand woedt sinds gistermiddag in de regio rond Perogao Grande, in het midden van Portugal. Zo'n 700 brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar hebben veel last van de wind. De Portugese regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Premier Rutte heeft zijn medeleven betuigd aan zijn Portugese ambtgenoot Costa. En ook heeft hij namens Nederland hulp aangeboden. Inwoners van Eindhoven, Gelderop Mierlo en Valkenswaard kunnen hun afval weer in de container gooien. De stankoverlast is daarmee voorbij. De ondergrondse containers zaten enkele dagen op slot, omdat die na een software-update de afvalpassen van buurtbewoners niet meer herkenden. Vanwege het warme weer vroeg de gemeente mensen hun vel niet aan de straat te zetten, maar velen deden dat toch. daardoor stapelde het afval zich al sinds donderdag op. De containers zijn nu opnieuw geüpdate en werken weer naar behoren. Gilles Muller heeft het tennistoernooi in Rosmalen gewonnen. De Luxemburger won van de Kroaat Karlovic in 2 keer 7-6. Annette Kontaveit uit Estland won in Rosmalen het vrouwentoernooi. Zij versloeg de Russische Natalia Vilancheva met 6-2, 6-3. Het weer. De zon schijnt flink en de wolken die er nog zijn verdwijnen vanavond weer. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen wordt het 30 of 31 graden maar er zijn wel meer stapelwolken en sluierwolken. Het blijft vrijwel overal droog. Dit is DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files in de Randstad op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen 4 kilometer, vertraging ongeveer een kwartier. A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar 4 kilometer, daar is de vertraging 20 minuten.